In een hutje in de duinen lag een knaapje voor het raam. Turend naar de ranke scheepjes langs de wijde waterbaan. Het kon door ziekte niet naar school toe, het was sinds lang niet sterk genoeg. Mami's oog schoot steeds vol tranen als het smekend aan haar vroeg. Mami, laat me toch aanvaren. Kom, doe nu mijn schoentjes aan. Laat me roeien in ons schuil. Mami durfde niet te zeggen dat zijn papi nooit meer kwam. Dat een storm zijn schip deed zinken en de vrede dood hem nam. Maar toen kindje in een droom steeds maar om zijn papi riep, nam ze het snikkend in haar armen herhaalde tot het sliep. Morgen zal je papi komen, koek en speelgoed brengt hij mee. En dan mag je schuitje zachtjes, maar er brak geen morgen aan. Want het kleine levenslampje is die nacht stil uitgegaan. Het was als had de dood gefluisterd, wat zijn mams verzwegen had. Nog hoort zij de laatste woorden van haar lieve kleine schat. Mami, mami, doe niet huilen. Alles komt nu immers goed. Ik ga roeien in ons schuitje. Ik ga papa.